Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Op het spammers aan de Mars der Beschaving aangekomen. Ze waren gisteravond om 8 uur uit Rotterdam vertrokken. Onderweg werd de mobiele radiobus van de demonstranten door de politie van de weg gehaald, omdat hij niet verzekerd zou zijn. Komende dag doen de deelnemers mee aan een manifestatie op het Malieveld. Die duurt tot half vier, als het Kamerdebat over de cultuurbezuinigingen begint. De Mars der Beschaving begon vrijdag op Terschelling. De actie kreeg steun van de oppositie maar werkte ergernis bij de regeringspartijen omdat de naam zou suggereren dat voorstanders van bezuinigingen op de cultuur onbeschaafd zijn. VVD, CDA en PVV willen een Fries theatergezelschap behouden en een aantal muziekgezelschappen tegemoetkomen. Vandaag willen ze daarvoor tijdens het cultuurdebat in de Tweede Kamer moties presenteren. Ze vinden dat het Friese theatergezelschap Triater moet blijven bestaan. En ook regionale symfonieën en orkesten krijgen meer geld dan in de bezuinigingsplannen stond. Waar het geld vandaan komt is nog niet duidelijk. In het noordoosten van Nigeria zijn zeker 25 mensen gedood bij een aanslag. Er zijn tientallen gewonden. In de stad Maiduguri gooiden twee mannen op motoren bommen naar mensen in een biertuin aanslag wordt toegeschreven aan de radicaal-islamitische groep Boko Haram. Die wil dat moslims breken met de moderne samenleving. De groep heeft de laatste tijd al meer aanslagen gepleegd. In Marokko zijn duizenden mensen de straat op gegaan vanwege de hervormingsplannen van koning Mohammed. Zowel voor als tegenstanders van de plannen demonstreerden. De koning wil een deel van zijn macht afstaan aan een democratisch gekozen premier. Critici vinden dat de plannen niet ver genoeg gaan en de premier niet genoeg macht krijgt. Het weer vrij helder en lokaal kans op mistbanken. Overdag zonnig en warm.